De dag moet je er iets van maken. Ook al heb je soms wat slechte zin. Daar moet je dan eventjes voor waken. Want zo krijgt de dag een slecht begin. je dromen. Kom en trek je van een ander maar niets aan. Lach, laat het maar komen. Dan zal alles wat je doet veel beter gaan. Wat ze van je zeggen je dromen, want dan schijnt